Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Geen enkel bedrijf heeft zich gemeld voor de bouw en exploitatie van een nieuw windmolenpark in de Noordzee. De bouw loopt daardoor vertraging op. Bedrijven vinden windparken te riskant en niet meer rendabel genoeg. Daarom heeft minister Hermans besloten dat er vanaf volgend jaar weer subsidie komt. Die was in 2018 afgeschaft. In het World Forum in Den Haag is begonnen met het tellen van de stemmen... die per post zijn uitgebracht door Nederlanders in het buitenland. Het zijn er vermoedelijk zo'n 90.000. De uitslag wordt op zijn vroegst maandag verwacht. Vandaag wordt de uitslag bekend van de gemeente Venray. Daar liep het tellen van de stemmen vertraging op... door een brandje in het gemeentehuis. De orkaan Melissa heeft op Jamaica 19 levens geëist. De schade is groot en honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. Melissa kwam dinsdag aan land op Jamaica als orkaan van de zwaarste categorie. In Haiti vielen 25 doden. Dat land lag niet direct in de baan van Melissa, maar kreeg wel zware regens te verduren. Afghanistan en Pakistan hebben afgesproken hun staakt het vuren te verlengen. Eerder deze week mislukte het overleg daarover nog. Het conflict draait om de rol van de Taliban in Afghanistan bij aanslagen in Pakistan. Deze maand escaleerde de situatie. Bij aanvallen over en weer vielen honderden doden. Sparta heeft FC Groningen uit de KNVB-beker gespeeld. De Rotterdammers wonnen in de eerste ronde thuis met 5-2. Eerste divisieclub MVV verloor in Groesbeek met 3-1 van amateurclub De Treffers. Willem II won met 7-0 van eerste divisieclub FC Dordrecht.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 I know you see bugging most of the time, but I know deep inside he don't mean it. It gets hard sometimes, but I been we crying them games. Nobody should talk your to. Friend. I can tell I can lying he's been lying to you.